uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de buurt van het Vroezenpark in Rotterdam-Blijdorp... zijn door een schietincident twee mannen van 19 en 20 jaar oud gewond geraakt... en naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn aangehouden. Een van hen probeerde te vluchten. Hij kon worden gearresteerd nadat agenten waarschuwingsschoten losten. Eerder op de avond ontruimde de Rotterdamse politie het park nadat omwonenden hadden geklaagd over overlast. Er waren te veel mensen, in het park werd gedronken en gebarbecued. Ook ontstond er een vechtpartij. De ontruiming verliep zonder problemen. Bij een brand in Hogeveen zijn de afgelopen nacht een grillroom en een café in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in de grillroom en sloeg over. De oorzaak is nog niet duidelijk. Omliggende panden worden nat gehouden. Het gevaar is nog niet geweken, al dus de veiligheidsregio Drenthe. Ook werd er in Hogeveen een NL-alert afgegeven vanwege de rookontwikkeling. Die is inmiddels ingetrokken. Eén persoon werd in een ambulance onderzocht. In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn protesten tegen het politiegeweld uitgelopen op rellen. Zeker 13 agenten raakten gewond, melden Amerikaanse media. Philadelphia heeft net als 25 andere steden de avondklok ingesteld. Aanleiding is de dood afgelopen maandag van een ongewapende zwarte arrestant in Minneapolis. President Trump heeft gezegd dat de dood van George Floyd een grote tragedie is... maar dat het geen aanleiding mag zijn om te gaan plunderen en roven. In Jeruzalem is gisteravond gedemonstreerd tegen de dood van een geestelijk beperkte Palestijn. De man van 32 werd gisterochtend door de Israëlische politie doodgeschoten. Hij leek iets vast te hebben wat op een wapen leek en hij zou niet naar bevelen hebben geluisterd. Later bleek de man ongewapend te zijn. En dan het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig bij 18 tot 23 graden. Wel staat er een stevige oostenwind. Morgen, tweede Pinksterdag, meer zon en iets warmer met 21 tot 25 graden.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 I've heard tell should always try to search around until they found someone born in July. Strange how a distant star controls our destiny and wonderful when it's happening to people like you and me. The people who are born in May need the folks born in July, and the folks born in July, like me, will always feel the need to at home in their arms forevermore, thanking every star in the heavens for the people. hele goede morgen luisteraars op deze zonnige zondagochtend. Eerste Pinkse dag ook nog. Eh, hartelijk welkom bij CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Alco B. Ja, ik heb wat eh, leuke, mooie muziek uitgezocht. Zomers, eh, vlotte klanken. Eh, wat staat er onder andere op de rol? Nou, van de week is Jimmy Cobb overleden. Een hele bekende drummer. Daar moet ik natuurlijk wat aandacht aan schenken. Verder heb ik op de rol staan een heel mooi nummer van Joni Mitchell. Grant Green, Winton Marsalis. en iets, een drieluikje over Billy Bolden. Eh, Dr. John, nou, heel veel mooie nummers het eerste uur. En we bouwen het rustig op. Wat rustige muziek. Nou, we hebben drie uur te gaan vandaag, dus we maken er iets moois van. Eh, we begonnen met een zeer eh, mooi nummer van Julie London. People Who Are Born in May. Nou, het is nog net mei, dus het het telt nog. En die Julie London, dat, eh, ja, haar vocale bereik was wat beperkt. Net als Chet Baker, die overigens het tweede uur nog langskomt. En eh, ja, die hoes van deze eh, LP was wel de moeite waard. Zij staat erop met allerlei mooie foto's. Van iedere maand zingt ze een liedje. En dit was het nummertje van mij. En ja, dit is echt een verzamelobject. Dus als je een verzamelaar bent en je ziet deze hoes ooit is op een tweedehands platenbeurs, deze LP. dan zou ik zeggen, neem hem mee, want hij is de moeite waard. Tot zover Julie London. Maar dan kom ik bij Michel Legrand. En die heeft heel wat filmmuziek gemaakt. En dit is een heel mooi nummer. Le Nantais, La Nuit. Komt uit de film. Michel Legrand is wel een hele grote man geweest... die eh, heel veel filmmuziek gemaakt heeft. Dit prachtige nummer staat overigens op een, eh, een cd. Die heet Film Noir. je uitgegeven in 2017 met allemaal prachtige filmmelodieën. Niet alleen van Legrand, maar van alle grote componisten uit die tijd. Eh, die Michel Legrand heeft trouwens ook een hele prachtige jazz cd gemaakt... die zeer, zeer, zeer de moeite waard is. Eh, vandaag 31 mei, de laatste dag. We hebben nog nooit zoveel zonneuren gehad, hoorde ik op de radio vanochtend. En eh, ik zag het inderdaad op de scherm van het zonnepaneel. De hoogste score ooit in deze maand. Eh, en als het dan eind mei is, dan is er maar één zanger die hier een lied over gemaakt heeft. En heel veel mensen houden van hem. Michael Bublé en The End of May. of me. And now you're gone, and there's still bills to pay. And you know it doesn't help to make believe. You're sitting next to me, it doesn't help to make believe that you are right behind me, saying. days More time to sit and watch the pendulum sway In the quiet rage Staring at this empty notebook page Times like these you feel like you are done with feeling You feel you wanna stop the pain from healing Because you feel like you're the only Ever felt this way? returns when I'm awake. Thinking about you is the icing on the cake. Makes me realize the fact you're gone for good. For goodness sake. het is de eerste Pinkse dag. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag. Geniet ervan. Eh, maar blijf eerst nog even luisteren naar de, de mooie klanken van CFM Jazz. Eh, van de week las ik een interview met Winston Marsalis. Stond in de Volkskrant. En er werd aan hem de vraag gesteld... wat is nou eigenlijk het beste jazzalbum ooit gemaakt? Ja, toen gaf je natuurlijk het meest logische antwoord van... ja, dat kan ik niet zeggen, want er is zoveel moois gemaakt... en er komt nog steeds moois bij. Maar er is één LP die mij natuurlijk... Eh, eh, ja, die, die mij wel erg aanspreekt, zei die wat eh, natuurlijk een heel bijzonder is. Dat is Kind of Blue van Miles Davis. omdat alles samenkomt wat jazz zo groot kan maken, zegt hij. Uh, heeft op deze plaat om te beginnen zijn nieuwe zelf ontwikkelde zogeheten modale jazz tot volle omgebracht. gebracht. Nou, als je kijkt wie in die bands meespelen... dat is uh, niet misselijk natuurlijk. Tenorsaxofonist John Coltrane... pianist Bill Evans, alt-saxofonist Cannonball Adderley... en op de drums Jimmy Cobb, de man die eh, de afgelopen week helaas overleden is. Dus we kunnen er niet omheen, Kind of Blue... Eh, als je Kind of Blue niet mooi vindt... dan hou je niet van jazz, is ooit eens geschreven door een journalist. Nou, test het. Kind, van Kind of Blue, het nummertje van... Miles Davis, Blue and Green. Ja, nummer van de klassieker Kind of Blue. Eh, wat is nou de invloed van uh, Kop geweest op eh, Kind of Blue? Nou, die invloed is moeilijk te overschatten. Hij stuwde de All-Star Band voort en droeg bij aan de onmiskenbare feel van het album. Zijn drums samen met die relaxed walking bass van Paul Chambers... maken het beluisteren van de plaat tot een onvergetelijke ervaring. Nou, dat kan je wel stellen natuurlijk. Echte cool jazz, technisch vernuftig, maar toch heel, heel toegankelijk voor iedereen. Eh, nou, Jim Cobb is afgelopen zondag overleden in Manhattan. Hij was 91 jaar, of hij is 91 jaar geworden. En hij heeft nog lang doorgespeeld. Want ik, heb, ik denk, ja, dan moet ik toch nog een ander nummertje ook van hem laten horen. Dit is eh, een nummer, volgens mij, dat hij is, toen was hij 89. Dus uh, The Willow Weep For Me samen met Roy Hargrove. Dus even kijken waar ik die neergezet heb. Jimmy Cobb. hou oh, deze. Willow Weep For Me, heel bekend nummer ook. Eh, dit is trouwens uitgebracht weer 2019, zie ik. Remembering You heet het, eh, is de heet cd. Ja, allemaal mooie stukken. En eh, Jimmy Kopp, ja, die kon er wel wat van natuurlijk. Met heel veel bekenden gespeeld. dat is eigenlijk, was ook een klassieker. En een klassieker die eigenlijk iedereen ook in zijn kast moet hebben staan... zou ik bijna zeggen, is de cd Both Sides Now van Joni Mitchell met orkest onder leiding van de man met de gouden handjes... Vince Mendoza, oud-dirigent, eh, voormalig chef-dirigent van het Metropoolorkest. Dat is echt een geweldige plaat geworden. Joni Mitchell, die, eh, ja, die, eh, die, die, die, stem was, was niet meer haar toptijd... maar het is een beetje breekbaar stem geworden. Een beetje versleten stem. 2000 is deze cd opgenomen. En er zit ook nog een prachtige saxofoonsolo op van Wayne Shorter. Ik heb gekozen voor het nummer Even kijken welke ik eruit had gehaald voor Joni Mitchell. Oh ja, dus eh, ik moest even... Ik zat te dubben tussen Both Sides nou. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar ik heb toch gekozen voor Answer Me, My Love. I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me how I've gone astray? Please answer me my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. wishes say that we can start anew. In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. Dit dit werk is melodisch en harmonisch... een absoluut hoogtepunt in de traditie van de vertolkingen van de standards natuurlijk. Prachtig, prachtig, prachtig. Vince Mendoza, en ik kan er zeker wat van, hè. Uh, ja, dan kom ik bij iets heel anders. Ook een, een eh, bekende figuur. En zijn naam is Grant Green. En die Grant Green die heeft te laat, eh, daar is best veel werk van verschenen... op allerlei LP's en cd's. En eh, ja, die, die man had eigenlijk de pech dat, dat zijn uh, maatschappij hem opzadelde met eh, stomme conceptalbums. En die, ja, wat hij eigenlijk helemaal niet leuk vond, de muziek die hij moest maken. Hij wilde eigenlijk wat heel anders spelen. En ja, die man, net als vele muzikanten, de depressie, drugsgebruik, alle narigheid. maar er is één LP die er echt uitspringt. En dat is Sunday Morning, Grant. Grant. Grant. Eens even kijken waar ik die neergezet heb. Hier heb ik hem, Sunday Morning. Komt-ie. Cran Crant. Eh, Grant Green eh, op de... Eh, eens even kijken wie... Piano Kenny Drew. ben Tucker op de bas. Ben Dixon op de drums. En Grant Green natuurlijk op de gitaar. ja, mooie cd ook. zeer de moeite waard. Ik zei al in het begin van de uitzending dat ik een, in de bijlage van de volksstand een interview had gelezen met Winton Marsalis. En die vertelde dat hij eh, eigenlijk ook de soundtrack had gemaakt van een film. Ik ben ook een enorme liefhebber van eh, soundtracks. Eh, van de film Buddy Bolden. En dat is me leuk om daar een stukje uit te laten horen. Die Buddy Bolden, dat is ja, eigenlijk een van de de legendarische figuur uit de jazz. Volgens mij is er geen live muziek van hem wat je kan luisteren. Uh, van hemzelf, dat is allemaal verdwenen. Maar dat is natuurlijk wel een icoon geweest. En eh, eh, ja, die, die, die soundtrack van die film is een excursie naar de vroegere stijlen van het genre jazz. En dat is gespeeld door Winton Marsalis. Ik laat er eentje horen van Winton uit deze soundtrack. Winton Marsalis, deze. Het nummertje Timeless. Eh, Bolden, eigenlijk heette die eh, Charles... werd geboren 6 september 1877 eh, in de buitenwijk van New Orleans. En eh, ja, het werd eigenlijk een soort eh, dandy, zag keurig in pak en, speelde cornet. En ja, wekte zijn dansers tot een waanzins... En, ja, iemand, iemand die hem hoorde spelen was meteen zeer, zeer onder de indruk. hij wordt ook beschouwd als degene die de eerste groep formeerde... die later jazzmuziek zou spelen. Dus een hele bijzondere figuur. Is ook wel triest aan zijn einde gekomen hoor. Hij was de king of de jazz, zeg maar maar de King of the Blues van 1898 tot 1906 in New Orleans. Maar hij is wel in de versukkeling geraakt, zoals menig uh, jazzmuzikant natuurlijk. Ik geloof dat hij opgenomen is in een eh, psychiatrische inlichting... ergens in het begin 1900 en heeft hij tot 1931 gezeten. Dus het is allemaal niet zo goed met hem afgelopen. Maar hij heeft ons wel een aantal dingen nagelaten, zoals deze. Dit is nog een oud nummertje, vond ik, van de Dutch Swing Collins Band. De Buddy Bolden Blues, Dutch Swing Collins Band. deze opname van eh, de Dutch Swing College Band 1952, zie ik. Maar wie het, wie het ook eh, opgenomen heeft, dat is Hugh Laurie. Die ken je misschien allemaal wel als eh, Bones, de, arts. of uit Engelse komische films. Maar, of uit The Night Manager, een tv-serie. Maar die Hugh Laurie die heeft ook allerlei cd's uitgebracht. hij speelt piano volgens mij en hij zingt erbij. Die heeft ook de Buddy Bolden Blues. Klein stukje van Hugh Laurie. mighty bold and see. You're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say. I thought I heard Buddy Bolden shout open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out. thought I heard Buddy Bolden say. Thought I heard Judge Fogarty say. 30 in Ja, de, de legende van Buddy Bolden leeft nog steeds voort. Eh, elke jonge muzikant die een trompet tegen zijn lippen drukt... probeert natuurlijk hetzelfde gevoel op te roepen dat Bolden had. Eh, ik laat nog één stukje muziek horen van, uit de Buddy Bolden eh, cyclus. En dat is een nummertje wat ik vond op een cd van Nina Simone... En Nina zingt Duke Ellington. En daar is dat Hey Buddy Bolden zingt ze. Op haar kenmerkende wijze. Luister ook naar de tekst. A trumpet in his mouth. He played the horn before he talked. Born on the afterbeat, his foot before he walked. and clean across the river. Clean across the river. He woke up the working people and kept easy living. Call him Buddy Bolden. Nina Simone was dat op haar kenmerkende wijze. Zong ze eh, de, eh, over Buddy Bolden, de famous guy, zou ik maar zeggen. Eh, en, en, die kwam uit New Orleans. En een andere bekende man uit New Orleans... er komen heel veel muziekboys vandaan en girls, zou ik bijna zeggen... is natuurlijk Dr. John. Dr. John, beter bekend als Dr. John the Night Tripper, Dr. John... Eh, die werkte eerst als producer en later is hij uh, solo-artiest geworden. Nou, hij maakte eh, zijn eigen gumbo, soul, jazz, R&B, funk, boogie-woogie, van alles. En hij heeft in 1995 werd de dokter uitgenodigd door de WDR Big Band... om samen een sessie op te nemen. En omdat de big band eigenlijk nog ontbrak in zijn hele oeuvre... wilde Dr. John graag gebruik maken van deze kans. En dat eh, album heeft heel lang op de plank gelegen... en is pas in 2019 uitgegeven. Big Band Voodoo. Nou, is dat eigenlijk een beetje een misleidende titel... want het heeft niks met voodoo te maken. Het zijn eigenlijk gewoon hele bekende standards. En ik heb gekozen voor de standard Blue Sky. Dat zie je ook, als je nu naar buiten kijkt... is er gewoon een hele blauwe lucht. Dr. Jordan op zijn kenmerkende wijze Blue Skies. but blue sky do I see? Blue waves singing a song, ain't nothing but blue waves. Never saw the sun shining so bright. Never saw things growing so right. Noticing the days hurrying by. When you in the oh my, how they fly. Blue skies, all of them gone ain't nothing but blue skies. shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you in love, oh my, how they fly. Blue skies, all of them gone. Ain't nothing but a blue sky. From now on. Dr. John en de West-Duitse Rundfunk Big Band. Eh, de Big Band Voodoo. En eh, ja, eigenlijk moet ik zeggen dat eh, de klank van de zwarte en witte toetsen interessanter is dan de rest van het arrangement. Maar het is zeer de moeite waard. Voor de, de doorgewinterde Dr. John fan is het natuurlijk wel een heel raar album. Maar voor de jazzliefhebber komt het in de buurt. Uh, wanneer koop je nou eigenlijk een cd? Wat is de reden om een cd te kopen? Nou, ik zag ooit een CD staan. Die had zo'n prachtige hoes. Het Colosseum in Rome. En eh, een beetje ja, in het donker met verlichte vensters. En die, die hoes was zo fascinerend dat ik denk, ik koop die. En daar, stond eigenlijk allemaal de best of traditional eh, jazz in Italy op. En één nummertje sprong eruit voor mij en dat was dit nummer. En dat wordt eh, eh, gespeeld door eh, Dario Calamaro. ik denk de saxofonist. En het nummer heet What's New. en dat klinkt aardig. Luister en geniet. Mm-hmm. geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Jazz... samenstelling presentatie Alco B. En we hebben van alles gedraaid. We hebben muziek gedraaid van Buddy Bolden, de, legendarische figuur. We hebben wat gedraaid van Miles Davis. Eh, Jimmy Kop aandacht aangeschonken natuurlijk. En twee uur gaan we rustig verder met allerlei mooie muziek. Onder andere de enige echte jazz day van Chrissy Hyde. Eh, Dave Crushin, V. Klaassen, Illinois Jacket.